Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetballer Quincy Promes heeft bekend dat hij zijn neef heeft gestoken. Dat bekende hij in telefoongesprekken met zijn familie die de politie heeft afgeluisterd. Promes, die speelt voor Spartak Moskou en Oranje, heeft de steekpartij altijd ontkend. Maar uit de gesprekken blijkt heel wat anders. De transcripties ervan zijn ingezien door onze collega van Nieuwsuur, Ger van Westing. Terwijl hij een, eh, aan het steken was, is zijn vader er blijkbaar tussen gesprongen. Dat neemt hij zijn vader kwalijk. Hij vertelt aan zijn moeder en zijn tante vertelt hij eh, dat, het, eh, dat hij niet anders kon, eh, die neef neersteken, omdat die neef iets gepikt zou hebben. Promes zei in het telefoongesprek met zijn familie ook dat hij expres wachtte met steken tot na het feestje. De voetballer wordt vervolgd voor poging tot doodslag. Polen geeft misschien straaljagers aan de VS die dan gebruikt kunnen worden in Oekraïne. Het Oekraïense leger kan ze dan gebruiken om zich te verdedigen tegen de Russen. En dat zou een gamechanger kunnen zijn, zegt een adviseur van president Zelensky. I think it will be huge support uh, to protect Ukraine from the air. Because we are, we are quite okay on the ground, but, but, but we need to close the sky. If we will close the sky, situ situation will probably change, uh, change dramatically. In ruil voor de MiG-29-straaljagers hoopt Polen dat ze F-16's terugkrijgen van de VS. En dat land zegt dat de ruil niet met hun is overlegd, dus het is nog even onduidelijk of het echt doorgaat allemaal. En het is huilen aan de pomp momenteel. De adviesprijs voor een litertje benzine staat op een dikke 2,41 euro. In Waalwijk in Brabant kon je vandaag spotgoedkoop je auto volgooien. En dat zorgde voor lange rijen. Het scheelt toch bijna 30, 40 euro bijna op een tank. Hoe gaat het hier? Ja, best wel slecht. Ik sta heel tijd te wachten en iedereen drinkt voor. Net waren er hier gewoon zelfs mensen tegen elkaars auto's aan het aanrijden. Het tankstation had de prijzen trouwens zo verlaagd omdat ze vandaag 20 jaar bestaan.